Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Spaanse parlementsverkiezingen zijn volgens de prognoses gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. De partij heeft nu 89 zetels, maar krijgt er volgens de prognoses 145 tot 150. De PSOE van de zittend progressieve premier Sanchez blijft steken op 113 tot 118 zetels. De rechtsradicale partij Vox, waarmee de Partido Popular een coalitie zou willen vormen... raakt volgens de prognoses de helft van zijn parlementszetels kwijt. Daardoor is het niet zeker of ze samen genoeg zetels krijgen voor een rechtse meerderheid bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa... zijn de afgelopen nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Het centrum van Odessa staat op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel één dode en raakte ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. Daarvan zouden er 9 zijn onderschept. Op het politiebureau in Apeldoorn is vanmiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder op straat was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Ooggetuigen zeiden dat hij naakt was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek. De Tour de France is vanavond afgesloten met de laatste etappe, de rit naar Parijs. De Tour werd gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Hij finishte samen met zijn ploeg na het peloton. is de tweede Tourzege voor Vingegaard. Op de Champs-Élysées was de dagwinst voor de Belg Jordi Meus... die de snelste was in de massasprint.